uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Honderden mensen die in het Verenigd Koninkrijk hun stem wilden uitbrengen... voor de Europese verkiezingen, zeggen dat het vaak niet lukt. Bij de Britse krant The Guardian zouden ruim 300 mails zijn binnengekomen... van mensen die hun stem niet konden of mochten uitbrengen. Omdat er nog geen brexit-akkoord is... doen de Britten toch mee aan de Europese verkiezingen. Mogelijk zijn er door de korte termijn waarop die georganiseerd moesten worden... problemen ontstaan. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft de actiegroep Kickout Zwarte Piet nooit als linksextremistische of terroristische organisatie gezien. Dat is een misverstand, schrijft de dienst in een brief. De NCTV reageert ermee op een klacht van de actiegroep... omdat de demonstranten voorkwamen in een rapport... dat in 2017 werd gepubliceerd. Volgens de Nationaal Coördinator werd Kickout Zwarte Piet... daarin alleen als activistisch bestempeld en niet als extremistisch. Dat de actievoerders een bedreiging zouden zijn... is volgens de NCTV een onjuiste interpretatie. In Tilburg zijn agenten opnieuw onwel geworden... in een politiebureau in de muziekbuurt. Gisteren werd het bureau ontruimd nadat agenten onwel werden... door een vreemde geur. En vandaag waren er opnieuw problemen. De politie vermoedt dat de problemen in het Tilburgse bureau worden veroorzaakt... door vuil in de klimaatbeheersing. Onderzoekers in de VS hebben het wrak gevonden van het laatste schip... waarvan bekend is dat het slaven vervoerde. Het ligt eh, op de bodem van een rivier in de staat Alabama. Het schip met Afrikaanse slaven kwam aan in 1860... lang nadat de import van slaven was verboden. Waarschijnlijk om het transport te verdoezelen... werd het schip tot zinken gebracht. Het weer, de zon schijnt ook vanavond nog op de meeste plaatsen. Vannacht is het vrij helder, koelt het af naar een graad of 9. Morgen dan opnieuw zonnig en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ook nog iets warmer, met maximum temperaturen van 23 graden.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 is ineens helemaal eh, gestopt. Eh, dat, dat krijg je als je dan op een gegeven moment niet goed op zit letten. Juist. Want het, eh, het is alweer uh, de kop eraf voor vandaag. Het is vandaag 23 mei. En de 23 mei betekent dat, dat we weer een live gast in de studio hebben. Dit keer niet uit Nederland. Nee, dit keer komt de man, de goede man uit Engeland. En eh, dus zullen we zo direct even het, eh, het gesprek ook even in Engels eh, voortzetten. maar goed, dat moet natuurlijk wel even keurig netjes aangekondigd worden... van wat, wat ik hier allemaal aan het doen ben. En nou ja, goed, wat ik erbij moet, moet zeggen is dat we... een heel behoorlijk weekend achter de rug hebben gehad... als het gaat om het circuit iets met, met, met Max Verstappen. Die, die gaat dit weekend rijden in Monaco. En het, eh, de plaat die je net hebt gehoord was You'll Be Mine van Joe Marches. Eh, de gast van vanavond is Louis Elbury. Welcome Louis. Hello. Hello. Hi. Um, in the news we heard about uh, something in the UK. Yeah. <laughs> <laughs> there is some troubles in the UK with the, the, voting for the European Parliament. Hmm. But We have said that we're nothing <laughs> to discuss yeah. about British politics uh, tonight. The dirty B word. <laughs> I think best leave that alone. Yeah, <laughs> yeah. Uh, uh, it is also uh, the question: How is it to be a British citizen? But uh, yeah. I think. Uh, well, frustrating. I think frustrating. Frustrating, and I mean Yeah, no one really knows what's going on, I don't think. <laughs> Definitely not me. <laughs> ja, nou, hij eh, zegt, eh, het is een beetje, een beetje frustrerend eh, om dat allemaal mee te maken daar in Engeland. we hoorden het in het nieuws, maar we hebben al besloten dat we het niet gaan bespreken vanavond. En bovendien, ja, ach, we weten ook niet wat het allemaal gaat worden. Louis, now you're here in, in Zandvoort. This, this will be a famous place next year. <laughs> when we uh, organized the Dutch uh, Formula One race here in Holland. Yeah, uh, that's that's uh, eh, the the world will be watching us hmm. next year. Great. So it is uh, a little bit in a fast studio to, tonight. <laughs> Yeah. <laughs> um, about the music, um, hmm. you are an acquaintance of Frank Bond, Alaska. Yes. Yeah. I haven't actually met him yet. I'm meeting him tomorrow for the oh. first time in oh, yeah. uh, in uh, Volendam. Volendam. Yeah. That's, yeah. That's uh, Amsterdam North. Yeah. And we are Amsterdam Beach. Right. so, <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Uh, but uh, I think I know uh, what it's what, what it uh, will be tomorrow night. -huh. It, it, will be the last night of the Pierce Songwriters Guild, and that's I think that you will be there. That's the one. To perform yeah. uh, for uh, for an uh, for an audience. Yes. Yeah. In I the Piers in the Piers uh, Volendam. Yeah, yeah, I've never never been there oh. before. Oh. But yeah. Yeah. Uh, is he have the uh, does he have your uh, spot your your music? Um, I has he heard it? You mean? Oh, mm -hmm. Yes. Yeah. He heard. he heard my. I released an album recently, and he's had a listen to that yeah. And uh, he said he liked it. <laughs> All right. Yeah, uh, that's that's uh, something uh, for for Frank. <laughs> yeah. yeah. <laughs> um, what what kind of music uh, is it? Um, so I play fingerstyle guitar, um, which is between it's folk. I guess it's mainly yeah. folk, but it's also uh, influenced by jazz and um, influenced by music from all over the world, really. From uh, world music. yeah, yeah, yeah I, something like that. Yeah, yeah, yeah like like that. I never really know what uh, to say. Yeah. <laughs> Where are you come from? From the UK? Ah, I come from the south coast of England. Uh, south coast little of England. town called Swanage. Yeah. Oh, I never heard of it. No one <laughs> knows it. No. Um, yeah. For me, it's uh, uh, a little place, uh, near Liverpool, -huh. West Kirby my uh, my oldest sister uh, lives there for many years. Right. Okay. And, and, that's a little bit the place I know. This, so uh, there is also uh, a little bit of history about music in Liverpool. Yes. The Fab Just Four. A little bit. <laughs> yeah. The Fab Four. Yeah. Uh, but I'm not. I'm I'm once in be, before in England in the south of England, but -huh. it's more like Kent. Okay. En Brighton. That's okay. That's cool. that's uh, the places where I will uh, where I have visited. Yeah, uh, is a cool city. Yeah. there's a lot going on in Brighton. Ja. Yeah. <laughs> nou, eventjes samenvatten, even let's summarize it in Dutch. <laughs> is het dat, dat hij, dat hij ja, gespot is door Frank Bond. zijn, ja, die heeft de muziek ja, min of meer van Louis gehoord. En eh, hij was er gelijk al een beetje... Ja, vond het eh, ook goede muziek. Eh, folk met een randje jazz. En eigenlijk zitten er ook nog wereldse invloeden in. En ja, wat, wat we allemaal bespraken ook... is dat hij uit Zuid-Engeland komt. de plaats, de place Ah, Swanage. Ah. Swanage. Yes. Ja. <laughs> Eh, <laughs> dat, is, dat, is, dat is de, south, uh, zuidkant van Engeland. En ik heb dat bijgezet. Ja, ik ben er wel één keer geweest, maar dat is meer Kent. En eh, een beetje de graafschappen Sussex die daar een beetje aan palen en Brighton. En daar houdt het voor Jaapie Koper gewoon op wat betreft Engeland, Liverpool en de omgeving. En natuurlijk in het noorden, als ik aankom met de boot. I've been for to England with the het ferry to uh, here in Amuiden to uh, Newcastle. That uh, ah, that is yeah, uh, and Newcastle and then down to uh, to Liverpool. That's that uh, that's that's the, the, the place where I where I was yeah where I go through. Yeah. -huh. Right. Um, I go uh, to, uh, to further where in Dutch. <laughs> Okay, yeah. <laughs> my, own language. Um, we gaan zo dadelijk natuurlijk even luisteren naar wat hij, uh, wat hij gaat, gaat brengen. Maar we hebben natuurlijk ook het lijstje met heel veel muziek. En één ervan is deze van Michel Ebbe. En het nieuwe album dat heet In Ertia. En deze die vinden we het leukst. Dus die gaan we ook het meeste draaien. There's a storm coming up. One. coming up. Birds are flying low. Better search for cover. Take that burden of your soul. There's a storm coming up. You can run or hide. Ancient whispers you will hear singing through the night. There's a fire in the sky. The air grows thick as clay. Patiently it's waiting, prepared. this crowd. Leaders just accept there is nothing you can do. You're lost in the darkness, waiting for a sign. A voice from above, sounding fierce and strong, talking salvation and warning about the storm. There's a voice from above, there's a trail. see two faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me, ain't nobody. I'm so over fake friends, tired of the pretend that I'm into often, but I'm so over fake friends. Cause if you are in need, or you come running back to me, it all makes sense. This feeling to me now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I don't forgive and forget no Fake Friends van Wendy Moore. Eh, eigenlijk heet eh, de, de titel voluit zo over Fake Friends. Ehm, volgende week is het de bedoeling dat ze dus hier eh, langs gaat komen. Waarschijnlijk met hele band. Daar moeten we nog eventjes nog over poekelen. Maar ze komt uit Zandvoort, dus dat scheelt. En daarvoor hoorden we There's a Storm Coming Up van Michel Ebbe. Komt van het album Inertia, wat zeer binnenkort helemaal wordt gepresenteerd. En daar eh, zal hij eh, ook, denk ik, misschien komend weekend... misschien nog een klein inkijkje geven in de Waalse Kerk. Dat eh, is volgens mij in Rotterdam. Daar treedt hij op dit weekend. Zondag zal hij dat doen tussen 2 en 5. Dus dan weet je dat ook weer. we will go to the other side of this voor dit display. Uh, voor, de, voor de knopjes eh, en <laughs> de buttons here in, eh, in, in this in the position where I'm standing. Um, but it's the time for Louis Elbury to play some music. Uh, which songs will you play in this part? Uh, two songs. So I'm going to play uh, two songs from my album. This first one is called uh it's called On the Wheel. On the Wheel. was een instrumental eh, part of... Eh, yeah, actually, the, on this album that I've just released, it's all they're all instrumentals. It's all um, instrumentals. Yeah, on that album it is, but I I do sing as well. oh, you, you sing as <laughs> well. <laughs> I, yeah, uh, I will. I'll do some uh, some other ones with singing all a right. bit later, but um. But the first one was more an instrumental, uh, and yeah. it gives uh, a little bit you inside your uh, your music. <laughs> yeah, I was so. wondering from where where is he starting his vocals? <laughs> yeah, okay. <laughs> but um, it was this was uh, a little bit um, to warm us up. Yeah, but also well, this next one is uh, is also from the album, so it's also instrumental. It's an instrumental. Uh, right? Yeah, this next one um, is called No Telling Where. All right. one person it look like of you, you really uh, go with one orchestra. <laughs> <laughs> it's a single hand one man orchestra. <laughs> Uh, that were the instrumental parts, or it will be something more about instrumental music Uh, there'll be one more instrumental, two more instrumentals, two more instrumentals, two more instrumentals, and two uh, two new ones with vocals. Vocals, all right. Yep. This that's what we will be uh, uh that that's uh, further on in the show. It's always yeah Great. yeah I know. Thank you very much uh, for the moment. Um, dat was Louis Albury voorlopig. Straks uh, horen we natuurlijk nog meer eh, instrumentale dingen zo direct eh, van hem. maar we hebben natuurlijk ook nog gewoon ook zelf muziek. Want vanavond gaat hij in première de EP e van Colin Hoeven. En het goede nieuws is, hij komt ook hier naartoe op 4 juli. Dit is het first van het, de EP, Addicted. There's plenty of reasons keep all your feelings inside. Just give it up. There's bills to pay and mouths to feed. And all of these people trying to question if you are and good enough if you'll ever make it on your own. don't it is time to make a choice. It's up to you. You really have a choice at all. Cause you're slowly dying if you don't decide to follow through. And let go of your inhibitions. No doubt, you just gotta listen to your heart who will want you to be. of Mind van Nicky Monroe was dat. Het eh, bracht de tijd op uh, bijna zes minuten over half negen. It uh, will be the next part of um, Louis Albury's performance here in our studio. which two songs or which two instrumental things are you playing now? I'm gonna do one with uh with some singing in. All right. It's a new one. Um, it's called The Woman in Black. The Woman in Black. sang on What a nice song. <laughs> what a nice song. <laughs> Yeah. Cool. It is uh, uh, something what will uh, will be playing at the end of the day. Yeah. When uh, the light is going out yeah. in uh, a dusk <laughs> song. yeah. Yeah. cool. Um, the next one. The next one. It's another instrumental one. Yep. Um, but it's not on the album, it's a new one. It's called Weaver. so nice. a little bit of instrumental music. We are not, uh, um, yeah, very uh, common about about that. Okay, but it's yeah. it's something new for us. That's good. So that uh, <laughs> it, uh, it, keeps us uh, listening to to what you're playing. Yeah, and that and that's also uh, the value of music. Well. thank you very much. We will uh, talk you uh, in uh, the next next part of the program. Cool. After nine. Thanks. Thanks for the moment. Ehm, dat was Louis Elbery. En nu tijd voor Nederlandstalig werk. dat heb ik gekregen. Eh, Frank van Kasteren, wie zegt dat nou heel wat? Hij heeft eh, onder andere bij eh, De Wereld Draait Door wat, wat gedaan. dat heb ik even gauw meegekregen van de mensen van JOT, want die kwamen ermee. En het is een, toch een heel bijzonder Nederlandstalig nummer. als hij alleen was, echt alleen. Als er zelfs niemand in zijn hoofd achter bleef. Ik ken een man die als het stil was, echt geruisloos. Als hij aan nergens dacht en hij voor heel even geloofde dat het kon. Gelukkig was. getekend zijn. We vallen in stukken uit elkaar. Hoe lief we ook gebleven zijn. We breken en kijken elkaar na. En dan rappen we de schermen maar. We wegen de schermen. ken een meisje, of eigenlijk een vrouw, die de beleefde, die twee mensen was. Ik ken een vrouw, die alles dubbel had, voor het geval dat ze samen eenzaam was. En ze voor heel even hoopte dat iemand het zag see Dat waren Viv en de Leiders. Eh, want zoals ik op eh, Facebook had eh, gezegd, wie zijn dat? Dat is een Rotterdamse band. En dit was het materiaal wat ze nog hebben uitgebracht. Nou ja, laten we zeggen in 2018. En straks hebben wij in het volgende uur nog een track van dat album. En ik heb me laten vertellen dat ze toevallig bezig zijn om al een tweede album op te nemen. Dus eh, die zal eh, misschien ook wel spoedig het levenslicht eh, gaan zien. Dus dat kunnen we dan allemaal binnenkort nog gaan verwachten. Dan zit ik nu even heel vaktechnisch uh, proberen het, het, praatje een beetje vol, vol te krijgen. Want ja, ik heb nog een track van vijf minuten. En die track van vijf minuten. Dat is een, eh, van een band uit Heemskerk. En die band die bestaat al een tijd. En ze hebben ook nog een, eh, ja, eentje, eh, een EP uitgebracht. Die heeft een onuitsprekelijke naam. Ik ga dat ook niet hier doen en herhalen. Want dat, dat, dat ga, ik niet, <laughs> ga ik niet redden. Ze hebben in ieder geval twee tracks. Dat is het, ja, eigenlijk min of meer het titelnummer wat ze hebben, hebben ze meegegeven maar ook eh, een ander nummer. En dat andere nummer dat heb ik al, eh, al een paar keer gedraaid. Eh, de band heet The Lost Noise. we hebben ze wel eens ooit in het verleden iets gedraaid. Maar dat was een beetje toen wij net begonnen met ons programma in 2008. 2009, eh, zo'n beetje eh, toen eh, kwam ook de, de Los Noise. Maar je kan je nagaan hoe lang de band eigenlijk al bestaat. Maar ze zijn toch behoorlijk in ontwikkeling geweest. En de afgelopen tien jaar hebben ze toch echt een geluid, een beetje een indie geluid weten te ontwikkelen.